Annette Schut met het NOS Journaal. Arnold Karskens zou hebben bijgedragen aan een angstcultuur... en grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond bij Ongehoord Nederland. Dat schrijft de Raad van Toezicht van de Omroep in een brief. Karskens moet vanwege de aantijgingen zijn werk neerleggen... en is op non-actief gesteld. Volgens de Raad van Toezicht zou de voorzitter en oprichter van de oproep... zijn aangesproken op zijn gedrag, maar veranderde er niks. Karskens zegt onschuldig te zijn en meent dat er een koep tegen hem wordt gepleegd. Groot feest op de Korenmarkt in Arnhem vanwege het behoud van de proflicentie van Vitesse. Volgens Omroep Gelderland vielen fans elkaar eerder vanavond in de armen toen het besluit viel en worden nu fakkels afgestoken. Eind juni nam de KNVB Vitesse de licentie af... omdat de club niet voldeed aan meerdere eisen van de bond. Zo ontbrak er een bankrekening en was er geen sluitende begroting. De Arnhemse club ging in beroep en kreeg uitstel van de KNVB om orde op zaken te stellen. Dat is nu dus gelukt. De dodelijke brand van vannacht in een woning van een zorginstelling in Ardemuiden... is vermoedelijk veroorzaakt door een storing in een koelkast. Dat laat de politie weten na onderzoek. Bij de brand kwam een vrouw van 52 om het leven. Drie mensen liggen in het ziekenhuis. Twee van hen zijn er ernstig aan toe. De overige bewoners zijn ondergebracht in een andere zorgwoning in Middelburg. De jaarlijkse Canal in Amsterdam is volgens de organisatie soepel en vlot verlopen. De jaarlijkse parade werd door honderdduizenden mensen bezocht. Aan het evenement deden 80 boten mee die voeren door de grachten van Amsterdam. De Pride is niet alleen een feest, maar ook een protest voor acceptatie van de LHBTI-gemeenschap. Het weer. Vanavond trekken wat buien over het land. Het kan daarbij ook onweren. Vannacht klaart het op en koelt het af naar een graad of 14. Morgen zon en wolken. De dag kan wat regenachtig beginnen. Het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.